van 12 uur. Clemens Peters met het NOS gelopen op migratie. Informateur Cenk Willink er vanavond op een persconferentie toe. Cenk Willink wil informateur blijven, maar hij weet nog niet welke mogelijke coalities hij nu gaat onderzoeken. Hij wil nog altijd proberen een meerderheidskabinet te vormen, omdat het volgens hem eigenlijk een schande zou zijn om na één poging al over een minderheidskabinet te beginnen. De vijf veiligheidsregio's in Noord-Holland betalen jaarlijks miljoenen euro's aan extern ingehuurd personeel, melden NH Nieuws en 1 Vandaag na gezamenlijk onderzoek. Tientallen adviseurs verdienden meer dan 100.000 euro per jaar. De Noord-Hollandse veiligheidsregio's zeggen in een reactie dat die vergoedingen marktconform zijn. Het OM onderzoekt de dood van een vrouw in een woongroep in Utrecht. Mogelijk hebben de drie huisgenoten haar niet de juiste zorg gegeven. Op een website beschrijft de woongroep dat ze zo weinig mogelijk eten... en zoveel mogelijk leven van licht, warmte, muziek en liefde. Het is nog onduidelijk of deze manier van leven een rol heeft gespeeld... bij de dood van de vrouw. Een republikeinse politicus in de VS is veroordeeld tot een taakstraf en een boete voor het mishandelen van een journalist. En ook moet hij een cursus omgaan met woedeuitbarstingen volgen. De politicus viel een Britse journalist aan die een vraag wilde stellen over een gezondheidsplan. Het gebeurde vlak voor verkiezingen in de staat Montana, die de politicus trouwens wel heeft gewonnen. Het weer. Vannacht klaart het op steeds meer plekken op.